tegen NEC. In Almelo won Heracles met 4-1 van NAC. Dan nog het weer. Vanuit het westen meer regen. Minima verwacht rond de 6 graden. Overdag bewolkt en droog. Later weer buien en een stevige zuidwestenwind. Het wordt dan een graad of 11.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 Now ain't that some shit? And although I still wish you the best. fuck you. Oh, sorry. I can't afford a Ferrari. But that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox, and I'm more. bad when you left.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 terwijl de PVV er zelf niet in zit... In het Kamerdebat over de regeringsverklaring zei PvdA-leider Cohen dat Wilders aan de touwtjes trekt. D66-voorman Pechtold sprak over macht zonder verantwoordelijkheid. Wilders zelf beschouwt het kabinet Rutte als het licht aan het einde van de tunnel. Hij noemde het kabinet het meest rechtse aller tijden. Wilders riep premier Rutte op te bekijken of de grondwet zo kan worden veranderd... dat de koningin niet langer deel uitmaakt van de regering... Doet het kabinet dat niet, dan komt de PVV zelf met een initiatiefvoorstel. De Klare Taalprijs voor politici gaat dit jaar naar SP-leider Emiel Roemer. De prijs voor de politicus die zijn boodschappen duidelijkst kan verwoorden... wordt jaarlijks uitgereikt door de Jargonbrigade van de Nationale Jeugdraad. De brigade vindt dat Roemer niet verzandt in onbegrijpelijk jargon... of om de hete brei heen draait. Bovendien heeft de SP'er humor en weet hij een ingewikkeld debat begrijpelijk te maken, zegt de jury. De zwetsprijs gaat naar VVD-fractieleider Stef Blok. Volgens de brigade heeft Blok een voorliefde voor afkortingen, albollige uitdrukkingen en ontwijkende antwoorden. Vorig jaar ging de zwetsprijs naar SP'er Agnes Kant. De klare taalprijs was toen voor Mark Rutte. In Vlaardingen zijn twee inzittenden van een auto beschoten vanuit een andere auto. De slachtoffers botsten daarna tegen een flatgebouw. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis en ze hebben in elk geval schotwonden. De daders gingen er vandoor. Een man die